Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. Middelbare scholieren moeten... Na de VVD staat ook de Partij van de Arbeid achter het plan van staatssecretaris Dekker. Hij wil met de toets het rekenniveau van middelbare scholieren opkrikken. Maar veel scholen verzetten zich ertegen. Ze vinden de toets te moeilijk en zeggen dat die te zwaar meeweegt in het eindexamen. Een voormalige therapeute van een tbs-kliniek in Balkbrug heeft een taakstraf gekregen omdat ze een ontsnapte tbs'er verborgen hield. De man had de benen genomen tijdens een begeleid verlof en verbleef in de bed and breakfast van de therapeuten. Via zijn telefoon werd hij getraceerd en weer opgepakt. De therapeute werd ontslagen en heeft nu een taakstraf van 80 uur gekregen. Syriëganger Omar H. heeft in hoger beroep een zwaardere straf gekregen. Geen acht maanden cel, maar anderhalf jaar. Omar H. had op internet opgezocht hoe hij bommen moest maken. Hij verspreidde opruiende teksten en video's en hij bereidde zich voor op een reis naar Syrië. In eerste instantie werd hij alleen veroordeeld voor het voorbereiden van ernstige misdrijven, maar nu ook voor terrorisme. In Polen is de herdenking aan de gang van de bevrijding 70 jaar geleden van het nazi-vernietigingskamp Auschwitz. Staatshoofden en regeringsleiders uit bijna 50 landen zijn daarbij aanwezig. Nederland wordt vertegenwoordigd door koning Willem-Alexander, koningin Maxima en premier Rutte. Ook zijn 300 overlevenden naar Auschwitz gekomen. Bij ongeregeldheden in de Malinese stad Gao hebben VN-militairen traangasgranaten afgeschoten op demonstranten. Getuigen zeggen dat er ook op betogers is geschoten en dat er zeker één dode is. Volgens de VN waren er zo'n duizend demonstranten die een VN-basis wilden bestormen. In Mali zitten sinds mei vorig jaar ook Nederlandse VN-militairen. Het weer, afwisselend wolken en nog wat zon, maar in het oosten ook enkele buien. Morgen gaat het vooral middags flink regenen en is er aan zee kans op zuidwesterstorm. Het wordt dan 6 tot 8 graden. Dit was het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de A12 Den Haag-Utrecht... tussen Den Haag-Malieveld en knooppunt Prins Klausplein... vijf kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Oude in en Woerden... acht kilometer. Op de A12 tussen Bodegraven en het Gouwe Aquaduct zes kilometer. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Sliedrecht en Hardingsveld-Giessendam vier. Ook op de A15 richting Europoort bij Spijkenisse vier kilometer.